Annette Schut met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt zeven pallets met hulpgoederen boven Gaza te hebben gedropt. Met behulp van parachutes werden de boksen losgelaten. Al Jazeera zegt foto's te hebben ontvangen van de droppings. Volgens de televisiezender zijn daarbij ook elf mensen gewond geraakt. Een van de pallets werd boven een tentenkamp gedropt in het noorden van de Gazastrook. Hulporganisaties zijn uiterst kritisch. Ze noemen het een druppel op een gloeiende plaat. In de Amerikaanse staat Michigan zijn elf mensen neergestoken in een supermarkt. Zes van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gebeurde in een filiaal van Walmart in Traverse City. Volgens de lokale autoriteiten is de verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 42. Hij werd door omstanders in de winkel overmeesterd. Over zijn motief is nog niets bekend. In het westen van Turkije woeden flinke natuurbranden. In het gebied zijn inmiddels zo'n 1300 inwoners geëvacueerd. De vlammen bedreigen meerdere woonwijken. Het is al weken extreem heet in Turkije. Vrijdag werd de 50 graden aangetikt. Ook worden er verschillende branden. Vorige week kwamen bij de bestrijding daarvan 10 brandweerlieden om het leven. De politie heeft ingegrepen bij een illegale carmeeting in Limburg. Volgens de politie veroorzaakten de bezoekers voor overlast... door het afsteken van vuurwerk, harde muziek en gevaarlijk rijgedrag. De carmeeting met zo'n 600 auto's was op een bedrijfterrein in Itterveld... maar toen de politie besloot in te grijpen... gingen de organisatoren op zoek naar een andere locatie. In de buurt van Venlo werd opnieuw een stokje gestoken voor het evenement.